uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Koning Willem-Alexander wil weten wat de rol was van zijn eigen familie in de koloniale geschiedenis. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar en dat gaat de Universiteit van Leiden uitvoeren. Mijn collega Malou leest de verklaring van de koning even voor. Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen... en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien. Dit dient te gebeuren op basis van grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek... waartoe ik opdracht heb gegeven. Ja, de koninklijke familie laat ook nog onderzoeken... waar alle koloniale objecten, zoals schilderijen... in hun verzameling vandaan komen. En we blijven even bij de Oranjes, want de bedreiger van Amalia blijft langer vastzitten. De rechter heeft de tbs-opname van de man met twee jaar verlinkt. Bijna drie jaar geleden stuurde de man DM's naar Amalia op Instagram... waarin hij seksuele dingen zei en zei dat hij spaarde voor een pistool en naar haar toe wilde komen... De rechter denkt dat de kans op herhaling nog steeds groot is. En waarom lukt het maar niet om het dakloze probleem onder jongeren op te lossen? Over die vraag bogen mijn podcastcollega's van Lang Verhaal Kort zich vandaag. Want de afgelopen nachten zat de winteropvang weer vol. En die opvang zou eigenlijk tijdelijk moeten zijn, zegt het leger des Hels. Maar wat je nu ziet is dat mensen daar veel langer verblijven. Omdat er onvoldoende passende en betaalbare huisvesting is. Waar mensen vanuit de maatschappelijke opvang uiteindelijk kunnen gaan wonen. Ja, en wil je meer hierover weten? Luister dan naar Lang Verhaal Kort in je favoriete podcast-app. Een gezichtsmasker, een bivakmuts of een balaclava... dat is een capuchon, maar dan in mutsvorm... die kom je misschien steeds vaker tegen op de catwalk op straat... of je draagt er misschien zelf alleen. Maar de politie is geen fan van die dingen... want zij zien dat jonge criminelen ze steeds vaker gebruiken... bij een straatroof of een steekpartij. En deze jeugdagent in Zuid-Holland roept ouders op er goed op te letten. Treft u nu bij uw zoon of dochter een bivakmuts aan bijvoorbeeld. Breng het eens in sprake waarom dat ze dit zich mee moeten nemen op straat. Of sterker nog, gooi hem gewoon weg. Het is trouwens niet verboden om op straat een bivakmuts te dragen. Alleen in overheidsgebouwen, het OV en op scholen mag je je gezicht niet bedekken. Krijg je nog het weer? Het blijft handig om een regenjas of een paraplu achter de hand te houden. Want ook vanavond en vannacht en morgen trekken er buien over.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 is zit nauwelijks tot geen beweging in door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is ruim een uur. Je kan het beste omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. Andere kant op, van Almere naar Gorkum.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 Haar nieuwe album On The Ranch is in veel opzichten Emily's kans om uit de schaduw te stappen en een gooi te doen naar nationale erkenning en misschien ook wel internationale erkenning. Dit was de titelsong. Warm aanbevolen. Met een reeks gebroken harten in haar kielzog en een levendig enthousiasme voor vintage country bewijst Emily Nanny dat het oproepen van oudere geluiden in nieuwe country een goede combinatie kan zijn. Songs als Ken Chaser en Get On With It tonen dit aan. is het favoriete album van de maand. Waging Peace sluit thematisch sterk aan bij het oeuvre van illustere voorgangers. De nimmer aflatende strijd tussen goed en kwaad loopt als een rode draad door de verhalen vanuit het oogpunt van de muzikant, veroordeeld tot een eeuwig leven on the road. Old Before My Time is een lichtvoetige toestepper met een realistische visie. romance of my heroes and the crazy of my family and my things. A rough case of Roman fever from a motel sickness I can't seem to shake. Well, I'm at the tail end of my 20s and I'm singing songs from 1969. Still young enough to know I'm getting old before my time. nummers op Crazy Town met erbij All Around the World zijn live opgenomen in de studio. En hoewel Beth Nielsen Chapman oorspronkelijk van plan was haar zang en gitaar afzonderlijk opnieuw op te nemen, had zij het gevoel dat ze de energie van die eerste opnames niet kon evenaren. van deze week. Frankie Miller nam Darlin alleen op vanwege druk van zijn platenlabel om meer commercieel materiaal te maken.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 Het eerste album, Slippin' Away, was veel gelikter dan alles wat hij had opgenomen met de Birds, de Burrito Brothers of Manassas. Down in the Churchyard is een bewerking van een Flying Burrito song. geboren Texaans heeft Juliette Silver ongetwijfeld een ingebouwde country-Americana-stijl. Na optredens met verschillende veelgeprezen muzikanten en koren heeft Silver zich gewaagd aan haar natuurlijke stijl die voortkomt uit country-compilaties die haar vader mee naar huis nam toen hij thuis kwam van het rijden met de vrachtwagen. My Reflection. Crossroads. Hot stuff. question once again Been together too long. I thought you smitten, but I was wrong. You look at girls in short pants, legs I look at my reflection. I did consider river. I was just a girl, but you're sad as plain bread, but I Een oer-Hollands product met invloeden van folk, jazz en blues. Dat hoor je niet zo vaak in Nederland. Het wordt allemaal op subtiele wijze met elkaar vermengd en gesmeed tot een indrukwekkend staaltje muziek. Tel erbij op de gevoelige en zwoele vocals van Bart de Win en Ariane Knecht en je hebt een album dat staat als een huis. sun running through the sprinkler. Sing out loud. summer has begun. A garden party hanging around. I feel like dancing in the street, running through. right, the night is sweet. I'm moving around in just the right beat. All the steps that we still take to keep the promise we won't break. We won't break. sprinklers Sing out loud Summer has begun A garden party Hang It's like around. dancing It's like dancing in the street Running through the sprinklers Sing out loud Garden Party was de eerste song van een nieuwe album dat nog moet verschijnen begin december. De volgende zijn Wondering Why en Big Family. Tell me all about about it, give it a go. If I'm gonna get it, I really don't know. But if you tell all about it, give it a try. I might stop wondering why. I might stop wondering why. Why do they have If love is all, should anyone live without it? Why isn't there hard enough to keep the faith in Made in Holland. life Next to love, art and music Busy from 9 to 5 You need a way to save the day Let go of the strain and strive You gotta take time for breathing was het blokje country uit eigen land. De Whiskey Charmers is een traditionele country rockband uit Detroit. En ze vertolken het fraaie gold. is het favoriete album van de maand. Ook Rock Bottom is terug te vinden op het album van de maand Waging Peace van Alex Williams. sinks a man to the ocean floor Makes him run all the way down to rock bottom Well, I'm not for sure counting his misfortunes. It adds up to the wrong side of the edge. What brings a man to his breaking point to write off they don't have even when you got them? Well, I'm not for sure. On the verge of rock bottom. The only thing is left is everything to lose. Zometeen nog een uur country. Well, I like Waylon. And I like Hank. And Buck Owens. I'd like to thank Johnny Cash.